Snap dat wel. Was je een drankje, dan dronk ik jou puur. Mijn lieve schat, ik ga voor jou door het vuur. Iemand als jij is voor mij een miljoen. Hoe we dit samen doen. Had je je ex, ik had hem voor jou. Als niemand werkt. Maar met jou gaat het vanzelf. Neem al je tijd en kijk de kat uit de boom. Ik weet al lang hoe dat dan werkt in jouw hoofd. Naar iemand als jij was ik altijd al op zoek. We kunnen dit samen.